Jobboot met het NOS Journaal. Volkswagen heeft in Duitse fabrikant het boetekleed aantrekt voor het dieselschandaal. Het bedrijf zegt er alles aan te zullen doen om het vertrouwen van de klant terug te winnen. Door het dieselschandaal heeft het imago van Volkswagen een fikse deuk opgelopen. De automaker moet 11 miljoen auto's terugroepen voor nieuwe software... omdat met de huidige software de uitstoot van schadelijke stoffen op de weg hoger is dan op de testband. De vrachtwagenchauffeur die donderdag een motoragent aandeed, wordt niet langer verdacht van poging tot doodslag. De agent ging bij het ongeluk op de A15 onderuit... en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen dagen onderzoek gedaan en getuigen gehoord. Ook zijn de beelden bekeken die een automobilist met een dashcam had gemaakt. Gisteravond is de 40-jarige vrachtwagenchauffeur vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk. President Assad wil een militaire coalitie van Syrië, Irak, Iran en Rusland om te voorkomen dat zijn land wordt vernietigd. Dat zei hij in een interview op de Iraanse televisie. De luchtaanvallen in Syrië en Irak van de internationale coalitie, die door de Verenigde Staten wordt geleid, maakt terreurgroep Islamitische Staat alleen maar sterker, aldus Assad. Hij noemde de westerse samenzwering tegen Syrië een mislukking. Een grote groep Ajax-supporters is vanochtend aangehouden bij sportcomplex De Toekomst, naast de Arena in Amsterdam. Ze waren de kantine ingegaan, terwijl dat niet mocht en wilden niet weggaan. Daarop werd de ME ingeschakeld. Meer dan 100 mensen zijn opgepakt voor huisvredebreuk, het verstoren van de openbare orde en openlijke geweldpleging. Het weer volop zon, temperatuur vandaag 17 tot 20 graden.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 106.9 ZFM. About the curve you got got your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now.